the Now, the first thing you're going to say is to be or not to be. I'm going to come up in a second. not to be. To free or not to free. To crawl or not to crawl. Fuck all those perfect people. To sleep or not to sleep. not agree. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. stand or not to stand, to plan or not to plan, to stall or not to stall. Fuck all those perfect people, to drink or not to drink. to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall and fuck all those perfect people. Sleepy beyond walls. I'm not talking about you. the same. To swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. to pray or not to pray. to sway and not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. perfecte mensen. Perfecte mensen. Ik heb er wel van gehoord, maar ik heb ze nog nooit ontmoet. Nou, ik heb wel mensen meegemaakt die, die probeerden perfectie na te streven. En eh, daar heb je allerlei vormen, hè? dat kan allerlei vormen aannemen. Je kan denken, mijn neus is niet goed en die moet dan anders. Maar je kan ook denken, ik moet andere kleren hebben om perfect te zijn. Of ik, ik moet anders leren praten om perfect te zijn. Of ik moet anders leren denken om perfect te zijn. Of ik moet. Ik moet helemaal niks. Ik wil niet zeggen dat ik perfect ben. Dat ben ik zeker niet. Nee. Ik ken al mijn tekortkomingen, maar Oh, zo goed. En ik heb er nogal wat hoor. Dus daar heb ik ook geen probleem mee om dat toe te geven. Weet je, eh, kijk, ik, heb nooit het streven gehad om perfect te zijn. Nee, helemaal nooit. Dat ga ik ook nooit doen. Ik heb er helemaal geen zin in. Veel te veel moeite. Het slaat nergens op. Nee, want je leeft maar één keer. Nou, stel je voor dat je één keer leeft en je hebt een perfect leven. Dan gebeurt er dus eigenlijk niks. Dan mis je dus eigenlijk alles. Ach ja, als er een vulkaanuitbarsting is, kun je daar naartoe vliegen en kijken hoe het is. Van dichtbij, maar dan wel op een veilige afstand. Dat soort dingen sommige mensen geloven daarin dat je overal bij geweest moet zijn. Nou, ik hoef helemaal nergens bij te zijn eigenlijk. Nee, ik, ik, ik, ik wil gewoon bij mezelf blijven. En, dan vraag je je natuurlijk af, wie is jezelf dan? Nou, ik weet het ook niet. Maar ik weet wel dat ik het mee moet doen. En ook dat ik het er af en toe mee te doen heb. Ja. Het is niet zo makkelijk hoor, om jezelf te blijven. Om jezelf te zijn. En, dan proberen toch te ontwikkelen. Ja, dat, is gek. Dat, dat hoort erbij. je, je wordt toch, zelfs al wil je het niet, iedere dag een beetje wijzer. Nou, het kan zijn dat je wijzer wil worden in de zin van hoe je perfect kan zijn. Maar dat zou ik je dus niet aanraden. Nee, ik, en ook niet eh, allerlei eh, andere therapieën en allerlei andere methodes, want dat helpt allemaal niet echt. Je kan er wel in geloven en dan werkt bijna alles. Maar ik geloof dus nergens in. Nee. Ik vind geloven altijd een beetje kort door de bocht. Geloven is net zoiets als. Ja. Geloven, er komt tegenwoordig wel heel veel meer op geloven, hè? er is een pandemie. Er zijn mensen die dat niet geloven, er zijn mensen die dat wel geloven. Ja. Dus, <laughs> en, wie is dan perfect? Waarschijnlijk die pandemie. Omdat die de verwarring weet te stichten. Die noodzakelijk is om jezelf te ontdekken. En dan bedoel ik niet eh, dat je jezelf gaat ontdekken. Hè? Dat je nu even gaat zitten mediteren en denken even aan niks. En dan komen we er vanzelf wel. Nee dus. Je moet gewoon dingen doen. Je, je moet gewoon dingen doen. Al, lijkt het nog zo gek. Maar, maar je moet nooit vertrouwen op geld. Geld mag nooit een drijfveer zijn van het zijn van jezelf. Je mag nooit, je kan nooit denken, oh als ik dan maar zoveel geld heb, dan kan ik eindelijk mezelf zijn. Dan kan ik eindelijk mezelf terugvinden. Nee. Kijk, eh, jezelf heeft niks met geld te maken. Nee. En eh, ja, je kan er allerlei ideeën van perfectheid op nahouden ja, die zijn allemaal wel te koop. Perfectheid, dat is te koop. Dat is handelswaar. En je hebt er niks aan. Nee, je wordt hoogstens 100, 110 jaar oud, joh. En dan is het over het enige wat je dan kan zeggen, nou, ik was helemaal perfect, ik voelde me perfect, want iemand anders had me gezegd dat ik perfect was omdat ik dit en dat had laten doen. En ik had eerst de bolle wangen en nou heb ik wat minder bolle wangen en ik had eerst te smalle spleetogen en nu heb ik ineens hele volle grote kijkers en ik, heb een hele andere neus. En ik heb andere tieten, een andere kont en een ander geslachtsdeel. En, en daar heb ik niks op tegen hoor, want als je gewoon jezelf bent en jezelf blijft, dan, mag je frunniken en frutselen wat je wil. Ik ben er niet op tegen. Dat mensen zich proberen te vermaken tot hun perfecte ik. Nou, ik heb dat gewoon altijd maar gelaten. Ik, ik, ben er gewoon niet mee verder gegaan. Ik had gewoon zoiets van, ja, kom op zich. Ik kan niet iemand anders ik zijn. Nee, nou, jij wel en jij en jij en jij. Jullie zijn ook allemaal je eigen ik, maar niet ik die ik ben. Nee. En dat is fijn ook, want daardoor hebben we elkaar waarschijnlijk altijd wat te vertellen. En, en kunnen, we, kunnen we altijd lol met elkaar hebben. Want daar gaat het eigenlijk over. Zoveel mogelijk lol met elkaar hebben is belangrijker dan zo perfect mogelijk te zijn. Ja, en dan is wat is perfect, dat vroeg ik net ook al. Perfect zoals jij denkt dat perfect is, perfect zodat jij denkt dat jij perfect bent, perfect. Perfect wat? We zijn gewoon allemaal echte mensen. Al, voelen we onszelf de beste van de wereld, dat mag. Want dat ben je ook. Jij bent de beste op deze hele wereld. Zoals jij is er geen één. En, en, en daar mag je best wel trots op zijn. Je hoeft er niet een feestje van te maken, maar een, een beetje trots en waardigheid om, om, om jezelf te kunnen zijn. Dat is fijn hoor. Jezelf zijn. Hoef je nooit zo op te letten wat je zegt of wat je denkt. Nee. Want ik ben maar mezelf. Ik kan het altijd fout hebben. Ik kan het ook soms goed hebben. En ja, het is in ieder geval iets wat komt uit mijzelf. Ik, ik doe het niet. Want daar zit de truc ook in, hè. Dat je het niet zelf probeert te sturen. Dat je het gewoon durft te laten gaan. Dat je er gewoon niet mee gaat zitten. Wat er ook uiteindelijk mee gebeurt in dat kader zijn de meeste politici waarschijnlijk wel echt zichzelf. Dat betekent eigenlijk dat ze in, in mijn wereldbeeld eh, ja, afwijken van hoe ik ben. Maar daar heb ik geen problemen mee, want ik hoop dat iedereen afwijkt van wie en hoe ik ben. Want je zal maar zo wezen. Je, je, je, je zal er maar mee zitten. Eh, eh, het kan op een gegeven moment dan helemaal mislopen. En anders. Once I lived the life of a millionaire. Spending my money now, did not care. Kind my friends, I for a good time. Buying bootleg liquor, champagne and wine. Lord, but I got busted and I feel so low. Didn't have no money and no where to go. This is the truth, Lord, without a doubt. Nobody wants you when you're down. I mean, nobody wants you when you're down. Lord, the other day I asked man for my ring. He told me, boy, the money he had spent. But I tried my best to try one or two. That's everything that I could do. Lord, nobody let me have one life to die. And I kept worrying now all the time. But I'm gonna tell you this is true. Lord, without a doubt, nobody wants you when you die. Nobody wants you when you're was holding till that eagle friend. I was trying just for one little hour. Nobody knows me when I'm down and out. Lord, I try for another day to make my troubles in my own way. But I'm gonna tell you the truth, Lord, without a doubt. Nobody knows me when you're down. I mean, nobody knows me when you're down. je een beetje neergeslagen bent of een beetje depressief. En ja, wie is dat niet ooit eens geweest of nu misschien wel? Dan voel je je heel eenzaam en heel alleen. En daar is eigenlijk niks mis mee, hè? Gewoon alleen en eenzaam zijn. Nee. Eigenlijk is daar helemaal niks mis mee. Maar het is niet nodig. Nee, want er zijn genoeg andere mensen met dezelfde problemen als dat jij denkt te hebben. En, en zij zijn er ook van overtuigd. Maar neem voor mij aan, problemen bestaan niet. Je moet ze maken, je kan ze maken, ze worden gemaakt. Maar echt problemen. ben ze nog nooit tegengekomen. Nee, alleen maar problemen die gemaakt worden. En die problemen kunnen zelfs in mijn eigen hoofd gemaakt worden. En dan denk ik altijd bij mezelf, nou dan kan het geen probleem zijn, want ik, ik wil het liefst geen problemen. Ik, ik wil geen problemen maken. Dan, dan heb ik dus wel het probleem dat ik af en toe gewoon nog steeds af en toe gewoon zo terugval. Dat ik weer op een gegeven moment ergens een probleem denk te zien. En dat ik geloof dat ik het goed zie. En op dat moment kom ik er gelijk achter van, nou, ik geloof niks, dus dat kan ook niet. En dat ik het zie. Nee. Er zijn geen problemen, er zijn alleen maar mogelijkheden. Onmogelijkheden, die worden gemaakt. En vaak door mensen Mensen denken de hele tijd dat zij kunnen bepalen hoe het allemaal zit en hoe het allemaal zou kunnen. En ik geef toe, ik ben ook een mens en ik neem aan dat jullie je ook eh, mens voelen. En, en als je je vandaag wat minder mens voelt, geef dat ook niet. Dat maakt het misschien zelfs een beetje beter. Want hoe, hoe, hoe meer mens je je gaat voelen, hoe, hoe, hoe raardere dingen, hoe vreemdere dingen je gaat doen. Je wordt compleet onbetrouwbaar ten opzichte van de rest van alles wat leeft en wat er is. Want mensen denken alleen aan zichzelf. En dat is gek. Het is veel fijner om aan elkaar te denken. In ieder geval, dat heb ik wel. Als ik aan jou denk, of <laughs> ook aan jou trouwens, hè. <laughs> ho, ho, ho, als ik aan jou denk. Oeh, hey, nee, ja, leuk, ik zie je nou pas leuk. Als, als ik aan jou denk, dan, dan gebeurt er iets. Dan voel ik een lichte tinteling onder mijn eigen huid en dan weet ik dat ik er ben. Ja, dat komt door jullie. Het is jullie schuld. Nee, het is natuurlijk niet jullie schuld, joh. Het is, is, is mijn menselijkheid. Dat is eigenlijk wat menselijkheid zou kunnen mogen betekenen gevoel voor een ander, genieten van een ander, het fijn hebben met anderen. Eigenlijk het hele leven zou genoten kunnen worden. Met alle tegenslagen van dien. Dat zeg ik er zelfs bij. Want waar echt de menselijkheid is, daar komen verschillende, ja, hoe moet ik het zeggen? Het klinkt bijna te spiritueel als ik geesten zou zeggen. Want dat mag het nooit zijn. Het mag nooit iets geestelijks of spiritueels zijn. Want dan ben je alweer snel op een dwaalspoor. Nee, leer gewoon eens gewoon voor de vuist weg uit je nek te lullen. Maakt niet uit of er iemand luistert of niet. Maar het maakt je dan een heleboel duidelijk over wie jij denkt te zijn. En eh, ik, ik, hoop ik. Ik hoop dat je dat dan denkt, hè? want meer kunnen we ook niet. Nee, ik, ik geef toe, het is allemaal bedacht, het komt allemaal uit het niets en het houdt allemaal ook weer op. Maar, maar zolang we er zijn, is het het slimste om ervan te genieten zoals we zijn en niet proberen te worden, zodat wij denken dat we daar dan ook nog van kunnen genieten. die aandacht die je krijgt, als je ineens dikkere lippen hebt, maakt niet uit waar. Het is gewoon te gek voor woorden. Kijk, ik, ik, tegenwoordig hè, moet ik inmiddels al zulke grote borsten laten maken. Want anders val ik niet eens meer op. En ik, heb nu eh, een, een, paar borsten op het oog en eh, probeer ik dus al de hele tijd een soort rollator ervoor te krijgen. Zodat het enigszins draaglijk is. Maar ze hebben geen rollators die hoog genoeg zijn. Of rollatoren. Het is maar wie je bent en hoe je het uitspreekt. Maar begrijpen kunnen we toch niks. Nee. Ik, ik begrijp ook nooit iets van wat ik zeg. Ik geef het eerlijk toe. Maar het is wel grappig dat dan andere mensen daar weer niets mee doen? Of, juist denken er iets mee te kunnen? beide zou het goede antwoord zijn, waren het niet dat het geen quiz is? Nee, het is geen quiz. Het leven is geen quiz. Je hoeft het niet te weten. Je hoeft het allemaal niet te weten. Maar, maar ben er gewoon bij. Bij het leven. We proberen zoveel mogelijk van te genieten en zelfs al is het leven maar kort. Of heb je allemaal tegenslagen? De kunst is genieten. Dat is de enige vaardigheid die je nodig hebt. De rest komt vanzelf. En dan denk je, nou, ik heb een tering rot leven en ik, wow, oh, is alles zit tegen en zo. Nou, ook daar kun je van genieten. Want zie maar eens gewoon wat er echt gebeurt. En wat er echt gebeurt, dat is eigenlijk bijna niks. Nee, het kan soms wel eens iets heel groots zijn hoor. Dat ontken ik niet. Maar, maar hoe groot de tegenslag ook is, je gaat er altijd iets van maken. Dat is mijn tip. Gewoon hoe dan ook. Je, kan eerst in een villa wonen en daarna in een hutje. En misschien word je in dat hutje wel gelukkiger. Kan ook. Ik denk dat de meeste mensen te veel last hebben, te veel druk voelen van hun omgeving. Of hun eigen gedachten over wat hun omgeving denkt. En dat hoeft niet. Net zo min als ik kan jij denken. Ja, we kunnen wel denken dat we denken, maar, maar is nergens voor nodig. Nee, het kan allemaal vanzelf. Maar ja, is de druk van de pan altijd relaxed blijven nergens over opwinden. alles zonde. Kost tijd. keer beter even lekker onderuit gaan. Of zo. <clears throat> Tim? show. pressure. It's too much pressure. Too much pressure. It's too much pressure. Too much pressure. If I would have a woman. Too much pressure. My life's so hard. Too much pressure. On a certain type of people. Too much pressure. You're having it easy. Too much pressure. It's hell to life. Too much pressure. They had no joy. Too much pressure. They have no joy pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. we gonna do? Too much pressure, it's too much pressure. Too much pressure, oh Lord, oh Lord. Too much pressure, somebody help me. Too much pressure, it's too much pressure. Too much pressure, this pressure's got to stop. Too much pressure, it's got to stop, it's got to stop. Too much pressure, it's got to stop, it's got to stop. Nou ja, dan weet je het ook van een ander. Als het te veel wordt, dan is er niet meer mee eh, om te gaan. Eh, dan, dan, dan, dan, is het spoor gewoon vrij snel bijster. En dat is één ding waar ik nooit behoefte aan gehad heb. Het spoor bijster raken. Want ik geloof niet in sporen. Ik, ik geloof niet in een de weg. Die is er namelijk wel, maar gemaakt door mensen. En, en ze zei ik net al, die, die zijn eigenlijk de enige. Die problemen maken, problemen zien, problemen denken op te lossen. Maar ze zijn er niet. Problemen zijn er niet. Neem dat nou van mij aan. En als er wel problemen zijn, dan is dat puur menselijk gedoe. En niet bij jou hoor. Nee, dat begrijp ik ook wel. Dat is echt een hoop menselijk gedoe waardoor er allerlei problemen ontstaan. Ja. Kan alleen al zijn doordat je iets verkeerd begrepen hebt. dan, nou, nou, nou, dan ben je ook in staat tot het veroorzaken van een hoop gedoe, terwijl je het misschien wel verkeerd begrepen hebt. Nou, dat is ook al zoiets. Begrijpen moet je niks, begrijpen kan je niks en het is ook helemaal niet nodig. Je kan het alleen maar zien en weten. Je kan het alleen maar horen en weten. Je kan het alleen maar voelen en weten. Je kan het alleen maar ruiken en weten. Je kan het alleen maar proeven en weten. Maar je weet het alleen maar voor jezelf. Het is dus wel de waarheid, maar alleen jouw waarheid. Dus mijn waarheid hoeft helemaal niks te maken te hebben met jouw waarheid. Nee, volgens jouw waarheid kan wat ik zeg volledig onzin zijn. Nou, volgens mijn waarheid is dat waar. Nee, niet wat ik zeg, hè. Nee, maar, maar wat jij denkt. Wat jij denkt, daar denk ik van dat het waar is. En geen waar om te verhandelen. Nee. Dat kan overal. Dus daar ik me liever niet mee bezig. Het is meer waar over eh, het feit dat eh, eh, waar gewoon zo is. Volgens mij dan, hè? Ja, het hoeft helemaal niet volgens jou te zijn, maar dat zei ik net ook al. Dus om maar in herhalingen te vervallen. Want daar ben ik goed in hoor. Ik kan zo een herhaling laten vallen. Bijvoorbeeld, uh, eh, dat zal ik later herhalen. Oh, oké, dat is goedkoop. Nou, dat is hartstikke goedkoop. Nou, dat is dan weer fijn. Dat is dus een herhaling. Ik repeteer even en ik wil het zo meteen nog wel een keer herhalen. Maar, dit wordt dus op de chat gezegd. Dus eh, voor het geval dat je de chat mist. Er, er, worden allerlei wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Waar iedereen wat aan denkt te hebben. Maar is dat wel zo? Ja, dat iedereen dat denkt, dat zou zo kunnen zijn. Maar is het wel zo? Ja. En hoe is het eigenlijk? Want waar mensen zijn al heel lang geleden de weg proberen kwijt te raken en het is ons goed gelukt. We hebben overal wegen aangelegd, zodat we denken dat we het kunnen vinden, dat we er kunnen komen. En uiteindelijk zitten we gewoon nog steeds als een stelletje holbewoners. Bevreesd voor alles alles wat ons zou kunnen overkomen. Dan heb je ook nog mensen die denken aan hun geliefde. Nou, dat doe ik de hele dag en ik heb er eh, zo'n paar miljard. Ik hou allemaal van ze. Hoe, imperfect ze ook mogen wezen. perfect is niemand. Nee. Zelfs jij niet. Ik helemaal niet. daar moeten we mee leren leven. Dat we gewoon niet perfect zijn, maar we kunnen wel perfect ons eigen mensje zijn. Dan zeg ik duidelijk mensje. Ja. Want eigenlijk zijn we maar heel klein. We maken alleen de meeste rotzooi van alle andere levende gebeurtenissen hier op aarde. Dat is eigenlijk Komt allemaal omdat wij denken hoe het zit. En dat we overal waar van maken. Handel dus. Ja, handel dus. Dat is eigenlijk belangrijk. Dat mensen eens een keertje gaan handelen. Nee, ik bedoel geen zaken doen. Maar gewoon dingen doen. Ja, zonder er iemand anders het leven mee lastig te maken. Dus je, je, kan eigenlijk bijna alles doen. Totdat je het idee krijgt dat iemand daar wel last mee heeft. En, en er zijn grenzen. Ja. Dat is waarom ik ook niet snap waarom mensen gewoon. ja, dat zal wel aan mij liggen. Allemaal zo dicht bij elkaar willen wonen. Ik, ik wil eigenlijk rondom mijn eigen huisje mijn eigen ruimte. Eh, dat heb ik hier dan toevallig wel, maar dan heel kunstmatig. Dat heeft meer te maken met dubbele muren en heel veel isolatiemateriaal. En aan de andere kant twee schuurtjes. Ja. Weet je, eh, ik weet ook niet meer waar ik het over heb. En eh, jullie waarschijnlijk wel. <laughs> Om, omdat jullie denken dat het te volgen is. Maar zo is het niet. Er wordt niet meer gevolgd. Dus eh, eh, wat er dan ook gebeurt, verwar het. Maak er een kluwen van. En geniet van de kluwen. Want het is veel leuker om een kluwe heel erg langzaam te ontknopen. Langzaam, er is geen haast bij nodig. Zo is het ook in het hele leven. Het is gewoon een kluwe van gegevens, een kluwe van warboel. En aan jou om het stukje bij beetje te ontrafelen, te ontknopen er wijs uit denken te kunnen worden. Kan natuurlijk niet, maar hè, een mens heeft een bezigheid nodig. Een mens verveelt zich vaak nogal snel. Het hoeft niet, want je bent niet saai. En het leven is ook niet saai. Maar durf eens gewoon te zeggen wat er zomaar uit je mond komt. En hou er rekening mee dat het eh, niet altijd helemaal oké overkomt natuurlijk, hè, maar dat maakt het wel allemaal zo echt. Zo waar. Ja. Maar uiteindelijk heb ik altijd, en ik hoop dat jullie dat ook voelen, het gevoel dat ik toch iets extra's nodig heb. Dus ik steek even een jointje op. Ogenblikje. sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Just get me to the airport, put me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. Oh no, oh, oh, oh, oh. 20, 24 hours to go. I wanna be sedated. Nothing to do go. Oh, I wanna be sedated. Just put me in a wheelchair, get me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. Oh, no, oh, oh, oh, oh. home. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Put me in a wheelchair, get me to the shore. Hurry, hurry, hurry, before I go loco. I can't control my fingers, I can't control my toes. Oh no, oh, oh, oh, oh. 20, 24 hours to go. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated.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 I wanna be sedated. Nou, dat was mooi, Tim. Eh, waar had ik het ook weer over? Oh ja, ik ben een jointje aan draaien. Nee, ik heb een jointje aan... Ik... Weet je... Dat is het fijne. Dat ik het ook eigenlijk helemaal niet hoef te weten. Nee. Ik zit er niet op te wachten om nog ooit iets te weten te komen. Ik heb er geen behoefte aan. Er is al genoeg waarvan ik denk dat ik het weet. daar heb ik ook nooit iets aan gehad. Nee. En ik wist het altijd wel hoor, maar dat ik er niks aan zou hebben. Maar er zijn andere mensen die gaan ervan uit dat je daar dan altijd wel wat aan zal hebben. Klinkt ook zo hebberig, ook gelijk. Hè? Wat aan zal hebben. Nee. Ik wil niks hebben. Nee. Geen behoefte aan. Nou, wel, ik neem nog even een trekje van mijn jointje. Zo. En nou heb ik dat stukje van mijn jointje ook niet meer. Het is gewoon op. Het is gewoon op. Het is gewoon weg, dat stukje. Ik, ik ga het nog een keer proberen. Kijken of het weer gebeurt. Ja, het is echt op. Het is gewoon op. Het gaat steeds verder op. En zo is het met het hele leven. Dus stel je voor dat ik een poëtische dag zou hebben, dan zou ik denken een joint. Het symbool van het leven. Iedere keer als je weer een teugje neemt wordt het korter. Korter. Totdat je het tipje krijgt. En dat is als karton. Zoals de meeste mensen hun leven willen hebben. Als karton. Geef mij dan maar dat jointje, wat na iedere teug weer dichterbij komt, korter wordt, minder wordt, duidelijk verlies oplevert. Dat is de winst. Dat is de winst die je op aarde kan maken. verlies. Omdat er steeds bij komt. En dan, dan bedoel ik niet dat geld, hè? Nee, want die banken die kunnen papiertjes drukken wat ze willen. En die computers die kunnen cijfers printen, joh. hé, dat wil je helemaal niet weten. Tegenwoordig hoeven ze niet eens te printen, weten ze het gewoon, denken ze. Dat is AI. Nou moet je je voorstellen, dat is bedacht door mensen. Mensen, heb ik net al proberen uit te leggen, zijn niet echt de slimste wezens op aarde. En zeker niet als ze perfect proberen te zijn. En dan bedenken we iets als AI. Perfect systeem. Wat dus niet werkt. Want wat weten wij nou van perfectie? wat, wat weten we daar nou van? Weet jij wat perfect is? Ja, je hebt misschien ideeën van wat perfectie zou kunnen zijn, maar dat kan op al, iedere vlak wezen. Mensen hebben namelijk een ongelooflijk brede blik op de hele wereld. Het kan dus zijn dat schoenen voor jou belangrijk zijn. Of een andere broek. <laughs> ja is maar waar je de perfectie zoekt. Tot nog toe heb ik nog nooit iemand gehoord die zijn oren heeft laten repareren. Oh jawel. Flaporen, dat kan niet. Dat is ongewenst. En zo krijg je dus tegenwoordig eh, mensen, die krijgen kinderen samen met elkaar. En die, die, die krijgen dus kinderen. En, en ze wisten van elkaar niet dat ze alle twee flappenoren hadden. En dus hun kinderen ze ook zouden krijgen. Nee, ze hielden gewoon van elkaar. En uiteindelijk bleken ze gewoon alle twee flaporen gehad te hebben. wat doe je dan je kinderen aan? Laat je hun oren ook plat plakken? Of laat je het gewoon zo? Want ook flaporen horen erbij. Ja. Alles hoort erbij. Maakt niet uit welke kleur haar je hebt, eh, hoe groot je oren, hoe klein je oren, hoe flapperig ze zijn. Het maakt niet uit hoe dik je lippen zijn of hoe dun. Het maakt niet uit hoe groot je neus is of hoe dik. Maakt eigenlijk allemaal niks uit. Ik denk dat ik die bestelling voor mijn extra tieten maar ga schrappen. Het leek me een leuk idee, gewoon zo'n motelletje, dat ik gewoon twee handen vol, weet je wel, dat idee. Maar dan ben ik mezelf niet meer. Dan ben ik slechts nog een paar tieten. Ja, dat, het idee had me wel leuk gevonden hoor, maar, maar niet voor eeuwig. Gelukkig leef ik niet zo lang, maar dan maar geen tieten. Ik ben liever mezelf. Ik heb ook geen billen, dus daar laat ik dan maar ook niks aan doen, want Waarom zou ik? Ik, ik, ik ben gewoon mezelf, ik blijf bij mezelf en ik ga gewoon mezelf wezen. Meer kan ik niet doen. jij ook niet. Hm, nou, ik kijk jou nou even aan en denk van nou, misschien moet jij nog wel even iemand anders wezen. Of het allemaal beter weten. Ja, beter weten, is ook zoiets geks. Allemaal mensen die alles beter willen weten. Nou, ik kan je garanderen, dat kan helemaal niet. Nee, je hebt hoogstens andere kennis. Of andere kennissen. Ja, dat kan. Maar we zijn allemaal dezelfde, we zijn allemaal anders. Spannender is het eigenlijk niet. En dat hoef ik helemaal niet waarom zou het? Weet je, ik kan je maar één ding met zekerheid vertellen. Nee, dat ook niet zelfs. Jongen, jongen, dacht ik dat ik het gevonden had. Ik, ik, ik denk in één, keer, in één keer komt het in me op en... Ik denk erover na en... Moet je nooit doen trouwens. En ik zie gelijk dat het onzin is. Dus, dus, wees blij dat ik de rest van het programma niet nagedacht heb. Alleen maar nu net even, sorry, sorry. Ik, ik ging even de fout in. ik heb het ook zelf ingezien. Het, het kon niet. Het kan niet. Maar het hoeft ook niet. Het is nergens voor nodig. Het is gewoon fijn om te zijn wie je bent. En als je dat niet fijn vindt, maak er dan alsjeblieft snel een einde aan. Aan dat nare gevoel dat je niet tevreden bent met jezelf. Je hoeft jezelf echt niet te veranderen. En je moet alleen even begrijpen dat tevreden niet betekent dat je jezelf helemaal geweldig vindt en iedereen om jou heen ook. Want het is eigenlijk helemaal niet leuk als iedereen om jou heen jou geweldig vindt. Daar wordt een mens niet gelukkig van hoor. Echt niet. Probeer het maar eens. Probeer maar eens een weekje te leven op de manier waarop jij denkt dat al die mensen denken dat jij ineens voor hun helemaal geweldig bent omdat je precies doet zoals zij denken dat jij eigenlijk beter zou kunnen doen. Nou, je voelt je kloten. Nou, zo'n beetje. Zelfs al heb je ze niet, hè. En kloten is een van de weinige dingen die kun je niet erbij krijgen. Ja, nepballen. Maar wie wil er nou nepballen? Ik niet. Tot de volgende keer, beste mensen. He eh, eh, eh, heel, heel veel liefde voor jezelf. En. Uh, worry about me, I'm gonna make it alright. Got my enemies crossed out in my sight. I take a bad situation, gonna make it right. Gonna shine like this I shine the light. It's our style, to keep it true. Had a bad year, not to go through. I've been knocked down, beat down, back and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people put their own hair cause she's on. See, we're gonna make everything alright. touch They don't phase me, even if I'm looking accurately crazy. I won't wait down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. See, I'm very lucky to have my crew. They still me. when she flew. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, fall back down, you're gonna help me. Fall back down. Fall back down.